Jampersen met het NOS-journaal. Luchtverkeersleiding Nederland dreigt met een kort geding tegen de regionale omroep NA Nieuws. Vanochtend publiceerde de omroep een fragment van gesprekken tussen piloten en luchtverkeersleiders. Daaruit bleek dat op Schiphol vorige maand per ongeluk 16 vliegtuigen zijn geland op een baan die nog niet was vrijgegeven. De luchtverkeersleiders ontdekten de fout na een half uur. De luchtverkeersleiding zegt dat opnames niet mogen worden gepubliceerd en eist dat het fragment wordt weggehaald. En haar Nieuws laat weten dat niet van plan te zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met de vijf Nederlanders... aan boord van het cruiseschip Diamond Princess. Dat ligt in de haven van Yokohama in Japan. Alle opvarenden van het schip worden in quarantaine gehouden... omdat ruim 350 van hen positief zijn getest op het coronavirus. Het ministerie hoopt dat de vijf Nederlanders woensdag het schip mogen verlaten. Eenmaal in Nederland zullen ze worden gecontroleerd door de GGD... net als de passagiers van cruiseschip de Westerdam, dat in Cambodja ligt. Tennister Kiki Bertens heeft voor het tweede jaar op rij het WTA-toernooi van Sint-Petersburg gewonnen. Zoals in twee sets te sterk voor Jelena Rybakina uit Kazachstan. Het is de tiende keer dat Bertens een WTA-toernooi wint. In de eredivisie heeft koploper Ajax met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk. Daardoor staan de Amsterdammers zes punten voor op concurrent AZ... dat gisteren verloor van FC Twente. FC Groningen won in Rotterdam met 2-1 van Sparta... en eerder vanmiddag won Vitesse thuis met 4-2 van Heerenveen... Vitesse-aanvoerder Linse scoorde twee keer. Hij is daardoor nu gedeeld topscorer in de eredivisie. Het weer. Vanavond neemt de wind wat in kracht af en wordt het droog vanuit het westen.